Aan het begin van het tweede uur van de show hier de zondagmorgen van GoFM. Fijn dat je me gezelschap houdt en ik hoop dat je echt bij me blijft tot 12 uur. Want ik heb echt fantastische muziek voor je in de aanbieding. Alle reden dus om lekker te blijven hangen op deze zondagmorgen. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Muziek van onder andere de Fortops. that we're going to be free. You and me will touch the sky. Can't you see in your doubt when it finds out exactly Muziek van Christopher Cross hier in de show. Ride Like the Wind. Ook een hele bijzondere. Altijd wel lekker, ook op de zondagmorgen. Ook eh, voor in de auto. Ik weet niet of jij dat hebt. Heb jij ook van die nummers die je graag draait in de auto? Nou, ik dus wel. Dit is er één van. Verder hoorde je natuurlijk een mooie klassieker van de Fortops. Simple Game. Straks een reportage van Jeroen van Gent. Eh, hij vroeg zich namelijk af, wat zou u doen als u wist dat u niet kon falen? Heb je dat gevoel wel eens? Nou, ik ben altijd een klein beetje onzeker. Maar eh, er zijn mensen die denken dat ze niet kunnen vallen. Maar hoe voelt het dan? En eh, wat doen ze dan als ze dat zeker weten? De antwoorden hoor je straks hier in de show over ongeveer... nou, zeg eens wat, een minuut of twintig. good sleepy garden walls. And the stars and begin, stars begin to twinkle, twinkle in the night. night. In the midst of a memory. Of memory. You wander on back to you me. welke prut je ook wilt roeren. Ondertekend of anoniem. Sta maar stevig in je schoenen. Wie niet weg is, is gezien. Maak dan liever maar geen fouten. Want je krijgt geen tweede kans of nokken uit wijken opzouten, dan ontspring je mogelijk de dan. Angela Groothuizen. Ja, wel onderschat hoor. Zij heeft echt prachtige nummers. En daarom pakten we daar eentje voor vandaag uit. Om eens te laten horen welke kwaliteit ze nog altijd heeft. Je hoorde van haar Peck en Veren en Grant en Forsyth ervoor met Deep Purple. Ehm, ik was net even aan het kijken op onze website. Is er veel te doen vandaag in de regio? Nou, niet zo. Normaal gezien is de agenda redelijk vol. Maar de komende dagen wel. Ik zal zo meteen een paar van die leuke voorbeelden noemen...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 Niet te veel, helaas. Maar ze was wel geweldig. Goed voor de dansvloer ook. Eh, Gloria Gaynor en Honey Bee. En ervoor eh, Cliff Richard samen met zijn Shadows en In The Country. Ik heb even gekeken in de agenda van de komende week. En het gaat allemaal weer beginnen. De kerstmarkten in de regio. Er staat een eh, mooi item van op onze website go-rtw.nl. Ga naar agenda en dan zie je het al staan. Bij 8 december. daar kun je dus zien waar de kerstmarkten plaatsvinden de komende tijd al. Sinterklaas is dus eigenlijk het land dan nog niet uit. Heeft ze hele nog niet gelicht. En dan vervolgens dan al uh, dat. Ja, nou ik kijk er wel naar uit eerlijk gezegd. En misschien jij ook wel. Old nou, Covent Garden. I remember only too well. The girl's a fool, she broke the rules, she heard him high. This time he will break down. She's lost his trust and so she money in the old town. It's not the same, honey, when you're not around. I've been spending my time in the old town. I sure miss you, honey. Now you're not around. Now you're not around this old town. Twee minuten over half twaalf hier bij eh, GoFam. En ehm, toch maar mooi, Vanessa Paradis op je radio. Ja, en Be My Baby. Helemaal mono. Denk je bij jezelf, hè? Dat ding is toch niet zo oud dat ze in mono opnamen? Nee. Maar ze deden het expres, omspres, om het maar eens zo te zeggen. Eh, lekker dus uit 1992. Verder Phil Linnet, een beetje een doorgesopen stem in Old Town. Goed, aan het einde van het jaar maken we weer plannen voor het nieuwe komende jaar natuurlijk. Wat zijn voor jou voorwaarden om aan iets te beginnen? Wat zou je doen als je zeker weet dat je niet kon falen? Goeie vraag, ingewikkelde vraag. Ik heb zelf niet zo'n antwoord. Misschien jij wel? Nou, Jeroen van Gent, onze razende verslaggever, ging de straat op en vroeg het u. En dit waren uw antwoorden. Ja, een hypothetische vraag natuurlijk, want in werkelijkheid kan het niet echt. Maar wat zou je nou doen als je wist dat u niet kon falen? Vraagteken. Wat zou ik dan doen? Ja. Dan zou ik denk in de regering gaan zitten. En proberen om de polariteit in deze samenleving eh, wat eh, te laten verminderen. Zorgen dat eh, de mensen aan de onderkant van de financiële samenleving. want anders, we staan allemaal, we zijn allemaal gelijk om die echt te helpen. Als ik niet kon falen, dan, uh, dan zou, zou ik een, eh, een, bedrijf starten, denk ik. Ja, <laughs> ja. wat ja. niet failliet kan gaan. Zeg maar. precies, ja. ja, ja, Waar denkt u aan wat voor bedrijf? <laughs> ja, schoenen. Ja, ik werk in de schoenen. Dus, eh, oh. ja, ja, ja. Een schoenenzaak die nooit failliet kan gaan? Precies, zoiets. Ja, Serieus? <laughs> zoiets. Ja, denk zoiets. Ja. Als maar, het moet wel een beetje je passie zijn, dat is het belangrijkste. Oké. Ja, moest alles lukken, nou, dan zou ik zorgen voor vrede op aarde dan zou ik de oorlog afschaffen, want dat vind ik verschrikkelijk. Ja. De honger, de armoede en de oorlog, ja, dat... Eh, <laughs> dan eh, zou ik denk ik wel eh, profvoetballer worden bij Feyenoord of zo. <laughs> die, kunnen die kunnen altijd wel goede spelers gebruiken, toch? Ja, dan wordt het gelijk 10-0. Eh, mm, tuurlijk. Ja. Ja, ja. Dus kunt u het een beetje? Nee, daarom. <laughs> Maar dan wel, als u nu komt aan. Ja, precies. Ik denk dat wij, ehm, spreek even voor ons allebei, we zijn niet bang uitgevallen. Ja. We gaan er gewoon op af en lukt de truc niet, nou ja, de volgende keer beter. Ja, dus falen hoort erbij. Falen hoort er gewoon bij. Het hoeft helemaal niet per se aan de kant te zijn. <laughs> Helemaal, wel nee. Ja, ik zou niet kunnen falen. En dan ben ik geen mens meer. Ja, oh, dat is een goede. <laughs> ja, dat is waar. Ja, nou, het is een hypothetisch eh, iets. Ja, maar dan ben ik geen mens. Ja, dat kan niet. Falen doen we allemaal. Het hoort er ook helemaal bij natuurlijk eigenlijk. Ja. ja. ja. Gewoon vallen en opstaan. Ja. It's life. Falen is nooit een probleem, toch? Nou, kan voor veel mensen misschien een, een hindernis vormen om iets te gaan doen. Is alleen maar helderheid. Ja, ja, denk geef, ik. duidelijkheid. En levenslessen, zei al iemand? Heel erg veel levenslessen. Zonder falen kan je eigenlijk niks. Uh, nee. En daar leer je van. Ja, ja, precies. Ja. Als je niet kan falen, kan je niet leren. Nee. Ja, zit Want Iemand die zijn geschiedenis niet kent, kent ook zijn toekomst niet. Precies. Geen kinderen meer in armoede. Iedereen integraal eh, eh, lid van de samenleving met alle mogelijkheden. En dat vraagt visie, denk ik, en een goed stukje beleid. Nee, ik zou wel kijken of ik de wereld wat beter kon maken met eh, milieu. Of eh, tenminste dat mensen eens wat beter met elkaar omgingen. Van eh, waar willen we heen met elkaar? Hoe gaan we dat doen? En het ontbreekt aan visie, denk ik, hoor ik zo? wel een totaalvisie, ja. ja. Over de horizon kijken? Over de horizon kijken, ja. De wereld tot elkaar brengen? Ja, zeker, zoiets. Want daar schort het nog alles een beetje aan tegenwoordig. Heeft u alvast een voorzetje? Een voorbeeldje? Nou, ik elkaar eens tevreden met, met wat je hebt en zeik elkaar eens niet zo af. Als ik iets zeg of als een ander iets zegt, dan gelijk erbovenop eh, ik ben het er niet mee eens. Of eh, doe dat nou eens op een wat rustige manier. Dat is echt Nederlands, hè? Ja. Want het is natuurlijk meer dan alleen maar eh, energie. We hebben de woningproblematiek, we hebben de armoede, we hebben het uitgangspunt niet vanuit vertrouwen, maar vanuit wantrouwen. Even nadenken voordat je zomaar weer wat eruit laat vallen. Nou, dat als ik niet kon falen, zou ik daar graag uh, de leidingen nemen. Ja, eh, dan zou ik, eh, van de week zat ik te denken van, goh, eigenlijk wel heftig als je gewoon je, of super gaaf als je nou gewoon je vliegbevretten zou kunnen <laughs> halen. ja. Dat dacht ik aan. Ja. lijkt me zo kicken om te kunnen vliegen. Om te kunnen vliegen zelf? Ja, zelf. Ja. Ja, en dan heb ik niet over een eh, Boeing of nee, nee gewoon een petit vliegtuig. ja, zo'n zo'n klein city Ja. Dat je denkt, nou, ready for take over. Ga. Ja, ja, ja. Ja. Eh, ik heb het een beetje moeilijk om het begrijpen van niet falen. Ja, dat, dat is de hypothetische vraag. Dus u zou niet kunnen falen. Wat zou u dan doen? Dus als het, als het altijd zou, eh, zou lukken, nou, eh, ik zou iets concreets gaan doen voor het klimaat. Maar dat probeer ik op mijn niveau al te doen, netjes te sorteren. Eh, glas apart, plastic apart. Ja. ik neem het openbaar vervoer. Mijn auto is, eh, is weg. En eh, ja, ik probeer te letten op de consumptie van water. Want ik denk aan mensen die bijvoorbeeld ja, tientallen kilometers moeten lopen om water te halen. In Afrika bijvoorbeeld, dat zie je soms op tv. En bij ons komt het gewoon zo uit de kraan. Wat, wat is falen? Blijf jezelf klaar. En, en dat je niet alles kan is toch ook geen probleem? Precies, denk ik ook. Ik hoef toch niet alles te weten, alles te kunnen. Ik mag toch gewoon mijn fouten maken en, eh, en mezelf zijn. Ja. Mee eens. Niet meer en niet minder. Dus. Ja, de, de vraag is een beetje een prelude voor de kerstmis ook weer, hè? de kerstgedachte. Zoiets. Ja. Niet over nagedacht, maar bij toekomst. Nee, Waarom moet er een kerstgedachte zijn? Ja. Dan, is het iedere dag kerst. Ja, het zou iedere dag kerst moeten zijn. Eeuwige kerst, dat liedje van vroeger. Ja. Eh, ja. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go op vijfde kerstdag gooit graan in de woestijn. Op zesde kerstdag breekt overal de zon door. Kon het maar eeuwig kerstmis. 'Cause you need an organic cup of tea. You put a record on that makes you think about last night. Last night. muziek van Hoover Funic. Ik ben er wel een eh, beetje fan van. Je hoort er niet zoveel van, maar dat is een beetje onterecht, want ze hebben een hele reeks prachtige albums uitgebracht waar je eh, nou ja, prachtige nummers uit kunt kiezen. Zoals ik eh, voor jou deed vandaag. The Wrong Place. Nou ja, daar zit jij niet, hè? Je bent bij GoFM, dus The Right Place. Verder hoorde je in de show Kinderen voor Kinderen en De Eeuwige Kerst. Je weet wel, in verband met het eh, ja, straatinterview dat uh, Jeroen van Gent hield deze ochtend. Och, wat schiet de tijd op, jongens. Wat gaat het snel vandaag jongen, jongen, jongen. De show is alweer bijna ten einde. Maar we hebben nog ruimte voor een paar prachtige nummers. Waaronder deze klassieker van Peter Koelewijn en zijn Rockets. Speel die dans. Goedemorgen. Speel die dans. Die ik deed met Donna Nina. Speel die dans. Dan beleef ik alles weer. Want in die dans vond en verloor ik Donna Nina. Dus speel die dans voor mij, maar dan na nooit meer. Speel die dans, speel die dans, nog een keer op de gitaar. Speel die dans, speel die dans, speel die dans, dan hoor ik haar lachen weer. Speel die dans, want ik wil herinnering bewaren. Dus speel die dans voor mij, maar dan hierna nooit meer. Want laatste keer, want nooit meer zag ik haar. Dus speel die dans, speel die dans, die ik deed met Donna Nina. Speel die dans, speel die dans, speel die dans, dan hoor ik haar lachen weer. Speel die dans, want in die dans vond en verloor ik Donna Nina. annoyed me. Want in die dans vond en verloor ik Donna Nina. Dus speel die dans voor mij, maar dan hierna nooit meer. Dus speel die dans voor mij, maar dan hierna nooit meer. was een Paul Kelly hier in de show Get Sexy. Uit de tijd dat bumpen nog eh, de dans was. <laughs> Ja, nou dat levert eh, nu tegenwoordig heel wat me-too momentjes op. En eh, ja, allerlei oordelen over grensoverschrijdend <laughs> gedrag. Maar in de jaren 70 was die dans heel populair. Juist, ja. En ervoor hoorde je natuurlijk Peter Koelewijn en zijn Rockets met Speel die dans uit 1965. Zo lang geleden alweer. hey, de show zit erop. Dankjewel voor je gezelschap. Het is weer voorbij. Fijn dat je erbij was en dat je mijn gezelschap eh, hield. Volgende week, zondag, zit ik hier weer bij Leven en Welzijn. En dan gaan we weer, eh, ja weer richting de kerst gaan we ook misschien weer wat kerstmuziek draaien en zo. Nog een eh, fijne Sinterklaas. Als je vanavond Sinterklaasavond viert of morgenavond. Veel plezier ermee. En mooie cadeaus. En wat mij betreft tot volgende week dus. En de laatste voor vandaag is ook een hele aardige. Huey Lewis en de nieuws met Hip to be Square. Mooi dag.